Want de levering van gas moet niet in gevaar komen. So that means that we still need European companies to continue their work towards Russia. Uh, eh, and that is uh, important. And of course, what we need to do over time is to make sure that we reduce dramatically our energy dependency on Russia. Nederland staat open voor een NAVO-lidmaatschap van Finland... zei minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken bij een bezoek aan Helsinki. Dat is echt aan Finland. Eh, en het is ook aan Finland en NAVO, om NAVO om dan samen weer te kijken... Eh, wat, wat dan verstandig is, wat afgewogen is op de korte en lange termijn. Maar wij hebben vanzelfsprekend, zou zo'n verzoek er komen... zou Finland zelf zeggen, wij willen dat. Ja, daar hebben wij natuurlijk een positieve grondhouding. Finland wilde tot nu toe geen lid worden van de NAVO... maar steeds meer Finnen zien dat wel zitten... De Finse minister van Buitenlandse Zaken vindt het nog te vroeg. Op een basisschool in Zoetermeer bedenken de kinderen allerlei acties om geld op te halen voor Oekraïne zitten ook kinderen in de klas die ooit zelf moesten vluchten, vertelt de juf bij Omroep West. Ook eh, komen ze met heel veel eigen verhalen, waardoor het voor de kinderen in deze klas juist nog meer gaat leven, want het komt heel dichtbij. Lastgenoten van hun hebben dit dus meegemaakt. Als wij dat waren en, en als iemand ons ging helpen, van de het dus daarom helpen wij Oekraïne. En dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vanavond en vannacht helder. Op veel plaatsen gaat het vriezen. Morgen zonnig en wat warmer dan vandaag. Een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... door een auto met pech bij knooppunt Burgerveen. Vanaf knooppunt De Hoek heb je daardoor een half uur tijdverlies... en er zijn drie rijstroken dicht. Verder staat er file op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad... tussen de knooppunten Koenplein en Zaandam. En daar is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp. Waar ideeën meetellen en elke zandvoort mee kan praten. Dat is op een nette manier politiek bedrijven. Wij willen je vertrouwen waard zijn.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 smile and to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your

Don't try to tell me how we treat you isn't bad. I need you back in my life. I never wanted just to be the other guy. The other guy. I never want to live a lie. If it's wrong to tell the truth what's right. I'm prepared to test it.

那句。 love.

try to escape. Got me calling for your name. Feel you touching. You take me to a place only we know.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 to draw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 to find my way. You're always there. Cause I know, oh, I know, you're there with me. ZFM. by great with a tongue. The archers on the run, and no one stands alone. A sailing on a censorship Riding on a hitless horse to make the trip just dreaming to live long ago. Certain place, certain time. You touch my